moet met het NWS De aandeelhouders van Ahold en het Belgische Delhaize hebben ingestemd met een fusie. Er waren nagenoeg geen tegenstemmen. Na het samengaan ontstaat een supermarktconcern dat in Europa qua grootte de vierde plek inneemt en in de VS de vijfde. Ahold en Delhaize hebben samen meer dan 6700 winkels en 390.000 medewerkers. De fusie moet later dit jaar worden afgerond. In de rechtszaak over het dodelijke speedongeluk op de Vinkenveense plassen... heeft het elfjarige zoontje van een van de slachtoffers gesproken. Zijn vader en een andere man uit Leusden werden in 2014 gedood... toen hun sloep door de speedboot werd overvaren. De kapitein van de speedboot wordt verdacht van te hard varen zonder verlichting... en met drank op. Het zoontje zei in zijn verklaring dat hij niet snapt... waarom de verdachte niet toegeeft dat hij schuldig is. De verdachte zei erop dat dat niet kan... omdat hij niet wist dat hij mensen had overvaren. Onder de migranten die vastzaten in een kamp in het noorden van Griekenland... zijn op weg naar de Macedonische grens. Ze proberen de grens via een rivier over te steken. De Griekse politie probeerde te voorkomen dat mensen wegliepen uit het kamp... maar dat lukte niet. In het Griekse kamp zitten meer dan 10.000 mensen vast... sinds Macedonië de grens helemaal sloot. Vanochtend werden in de rivier de lichamen van drie migranten gevonden. Zij verdronken waarschijnlijk tijdens de oversteek. Gertjan Zegers wordt zoals verwacht de lijsttrekker van de ChristenUnie bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Het bestuur van de partij heeft hem unaniem voorgedragen. De benoeming op het partijcongres volgende maand is een formaliteit. De 46-jarige Zegers is sinds vorig jaar al de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Hij volgde Arie Slop op. Het weer vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt en wordt het lokaal mistig.